Dat probleem is hersteld en de treindienst wordt weer opgestart. Door die storing reden ervan en naar Rotterdam Centraal urenlang bijna geen treinen. Opnieuw gedoe over het asielhotel in Albergen in Twente. Vorig jaar werd daar geprotesteerd tegen de komst van een AZC. En nu gaat er van alles mis bij de verbouwing van het hotel. Het COA dat de opvang regelt moest de werkzaamheden eerder stilleggen... en kreeg nu een boete van 15.000 euro. Ze waren zonder vergunning al aan de elektriciteit aan het klussen... en een stuk van een schuurtje aan het slopen, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Ook was er geen eh, sloopmelding gedaan en eh, had het COA geen rapport overlegd... over de mogelijke, eh, mogelijke aanwezigheid van van asbest. was een oud schuurtje, dus de kans bestond dat de asbest aanwezig was. Ehm, ja, eigenlijk wel de zoveelste keer dat het COA de papieren niet op orde had... bij deze werkzaamheden eh, aan het toekomstige AZC. En nog een dikke maand, dan begint het WK Dammen. Dat wordt gehouden op Curaçao. En dus zit de Nederlandse damploeg in volle bak in de voorbereiding op het toernooi. En dat doen ze in de sportschool. Ik merk dat ik eh, door het sporten ook eh, heel snel eh, mentaal herstel. Ze zeggen altijd in de top gaat het echt om details. Wij hebben dit, nou ja, dit onderdeel erbij opgepakt om inderdaad nou ja, goed, in lange toernooien het conditioneel beter vol te houden, beter geconcentreerd te zijn. En dat gaat echt om hele kleine verschillen, maar dat zijn wel verschillen die, die belangrijk kunnen zijn. Ja, en dus zijn de beste dammers van ons land deze week druk met planken optrekken, buikspieroefeningen en dumbbells. Het volgende deel van de training kruipen ze dan weer achter het dambord. Het weer goed smeren, want er is volop zon bij 23 tot 28 graden. Morgen net zo warm, met eerst een mix van zon en wolken. Later kans op onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.